Mariette Krol met het NOS Journaal. De belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering, Anthony Fauci... vreest dat het aantal nieuwe besmettingen in de VS oploopt naar 100.000 per dag. Hij vindt dat de Amerikanen zich beter moeten houden aan de coronaregels... zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes. De Britse krant The Guardian schrijft dat de Verenigde Staten... de beschikbare voorraad van virusremmer Remdesivir vrijwel heeft opgekocht... De hele productie voor de komende maanden. Remdesivir is de eerste virusremmer waarvan bewezen is dat hij werkt tegen COVID-19. Een expert zegt in The Guardian dat er niets meer over is voor Europa. Bij een explosie in een kliniek in het noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran... zijn zeker 19 mensen omgekomen. Door de ontploffing ontstond een vuurzee. De Iraanse brandweer slaagde erin om 20 mensen levend uit het gebouw te halen. De oorzaak van de explosie was een gaslek, zeggen de autoriteiten in Teheran. In Kerkdriel in Gelderland zijn drie woningen belaagd... waarschijnlijk in verband met drugs. Twee huizen werden beschoten en bij één werd brand gesticht. In de huizen zouden mensen wonen die betrokken zijn bij een fruitgroothandel... waar in de handelswaarde de afgelopen jaren drugs zijn gevonden. in Rotterdam is een herdenking gehouden van de slavernij. Er waren toespraken en er werd twee minuten stilte gehouden. Ook burgemeester Abu Taleb hield een toespraak... Hij noemde de slavernij een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Rotterdam... en riep op om er oprecht met elkaar over te praten. Het weer, vannacht periode met regen, bij een graad of 16. In het zuiden blijft het regenen tot in de namiddag. In het noorden wordt het overdracht nagenoeg droog.